Levi van Eck met het NOS-journaal. Wisselende reacties op de excuses van koning Willem-Alexander aan Indonesië... voor het geweld van eind jaren 40. Oud-minister Ben Bots noemt het een mooi en koninklijk gebaar. De Federatie van Indische Nederlanders zegt dat Indische Nederlanders... in die periode ook slachtoffer zijn geworden van geweld door Indonesiërs. Het NIOT is bezig met een groot onderzoek naar gewelddadigheden... tijdens de onafhankelijkheidsperiode. Dat onderzoek is volgend jaar klaar. Vanaf vandaag is de Amerikaanse webwinkel Amazon officieel in Nederland. Het bedrijf is het grootste postorderbedrijf ter wereld... met een jaaromzet van bijna 250 miljard euro. Amazon was al actief op de Nederlandse markt vanuit Duitsland... maar nu is er ook een volledig Nederlandse site. Duizenden Nederlandse winkeliers hebben zich aangesloten bij het bedrijf... en verkopen hun producten ook via Amazon, net zoals dat bij bol.com gebeurt... Retaildeskundigen verwachten dat de komst van Amazon invloed gaat hebben op de groei van concurrenten als bol.com. Asielzoekers die wachten op behandeling van hun asielaanvraag... moeten recht krijgen op betere voorzieningen, zoals zakgeld... en de mogelijkheid om zelf te koken. De nationale ombudsman van Zutphen schrijft dat... in een oproep aan staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Van Zutphen wijst op de lange wachttijden in de asielprocedure... door de achterstanden bij de IND... Hij schrijft dat 9000 asielzoekers soms wel twee jaar in een tijdelijke opvang zitten... met veel minder privacy en minder voorzieningen dan in gewone centra. KLM vervoerde in februari 2,7 minder passagiers. Volgens de maatschappij komt dat door het schrappen van vluchten naar China vanwege de corona-uitbraak. Ook op andere routes naar Azië werd minder gevlogen... maar naar Noord-Amerika nam het aantal vluchten juist toe... De Franse en Nederlandse tak van Air France KLM vervoerde gezamenlijk een half procent minder passagiers. Het weer bewolkt en periode met regen. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen vaker droog. Het wordt 12 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Twee files nog op de A4, Amsterdam richting Den Haag...